Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de longartsen pleiten ook kinderartsen voor een totaalverbod op de e-sigaret. Zo vinden ze onder meer dat jongeren verleid worden om te beginnen met dampen... door de verschillende smaakjes... en neemt het risico op nicotineverslaving daardoor toe. Staatssecretaris Blokhuis deelt de zorgen met de artsen... maar zegt dat de e-sigaret niet te kunnen verbieden... omdat Europese regels dat niet toelaten... Longartsen riepen vanmorgen op tot een totaalverbod... omdat het aantal gebruikers van de e-sigaret... die met klachten in het ziekenhuis terechtkwamen, is toegenomen. VDL Netcar schrapt 700 banen die nu door uitzendkrachten worden ingevuld. Volgens het autobedrijf in Born verdwijnen er geen vaste banen. De Limburgse autofabriek heeft last van een krimpende automarkt. VDL gaf daarom eerder al aan dat het aantal werknemers moet krimpen. Vorig jaar was een piekjaar voor VDL Netcar... dat toen 7200 werknemers in dienst had. Maar aan het einde van het jaar moesten ook al mensen weg. Na de reorganisatie werken er nog zo'n 4800 mensen bij de autofabriek. Het klimaatprotest bij het Rijksmuseum lijkt zo goed als voorbij. De tientallen mensen die het kruispunt op het stadhouderskade blokkeren... worden afgevoerd door de politie. Al de hele dag blokkeren honderden betogers van Extinction Rebellion de stadhouderskade. Ze eisen snel maatregelen tegen verandering van het klimaat. De politie heeft tientallen activisten afgevoerd. Daarvoor worden stadsbussen ingezet. Wiebren van Haga gaat door als zelfstandig Kamerlid... en geeft zijn zetel niet terug aan de VVD. Door die beslissing is het kabinet zijn meerderheid kwijt in de Tweede Kamer. Van Haga zegt dat hij het regeerakkoord blijft steunen. Over nieuw beleid maakt hij zijn eigen afwegingen. Het weer, steeds meer bewolking en vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgenochtend klaart het geleidelijk op, maar later is er weer kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 15 graden.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 But there's no doubt about it. But there's no doubt about it. They never really change. where love goes. Yeah. Don't mind if I candles. I like to watch you playing. Baby, i got what you like. Come closer, baby, closer. Reach out and feel my body. I'm gonna give you all my love. sugar, don't you hurry. You got me here all night. Just close your eyes and hold on tight. Oh, deeper. You feel so good, I'm gonna cry.